4 uur, ons Seré met het NOS-journaal. De opstand in Syrië tegen het regime van president Assad breidt zich uit. In Homs, de derde stad van het land, hebben vele duizenden betogers... het belangrijkste plein in het centrum bezet. Ze zeggen dat ze pas weggaan als Assad is afgetreden. Volgens ooggetuigen proberen Syrische agenten en militairen... met geweld een einde te maken aan de bezetting van het plein. Cuba gaat een minder strenge communistische lijn volgen privé-initiatieven en kleine privéondernemingen worden toegestaan... en de staat gaat zich op tal van fronten minder met de burger bemoeien. Zoals verwacht zijn deze hervormingsplannen van president Raúl Castro... unaniem aangenomen door het congres van de Cubaanse Communistische Partij. In Burkina Faso slaan steeds meer militairen aan het muiten. In de stad Kaya in het noorden van het land gingen militairen en agenten de straat op en schoten in de lucht. Enkele gebouwen gingen in vlammen op. Het is al sinds vorige week donderdag onrustig in het West-Afrikaanse land. Toen sloeg de presidentiële garde aan het muiten in de hoofdstad Ouagadougou. Directe aanleiding was het niet uitbetalen van woontoelages. De onrust verspreidde zich daarna naar andere steden. Op het terrein van een tankstation langs de A16 bij Dordrecht... is gisteravond een vrouw van 77 uit Dordrecht doodgereden. Ze liep na het afrekenen naar buiten, werd geraakt door een vrachtwagen... en overleed direct aan haar verwondingen. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door... maar het is niet duidelijk of de chauffeur weet dat hij de vrouw heeft doodgereden. De politie heeft hem nog niet te pakken. Het Deense restaurant Noma in Kopenhagen is net als vorig jaar uitgeroepen tot het beste ter wereld. Het Britse Restaurant Magazine laat ieder jaar 800 gerenommeerde culinaire deskundigen een lijst opstellen van de beste restaurants in de wereld. In de top 50 staan twee Nederlandse restaurants. Oudsluis steeg een paar plaatsen en staat nu 17e. De Libreien in Zwolle verloor wat plaatsen en staat nu 46e op de prestigieuze lijst. En dan het weer. Het is vrij helder. De temperatuur daalt tot een graad of 7. Overdag is het opnieuw zonnig, maar in het westen kunnen ook een paar wolkenvelden voorkomen. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met Herbert Codé. Eh, goedemorgen, welkom in het derde uur van De Nacht op 1... met in dit uur onder andere muziek van Erma Franklin. Ook Spendau Ballet komt eraan. En straks hebben we ook een nachtgedachte. Een nachtgedachte deze nacht. Het is een, een korte eh, fragment uit een liedje... wat we eens even onder de loep hebben genomen wat we dan vertalen. Maar deze muziek waar we mee openen dit uur is van Belinda Carlisle. Dit is Circle in the Stand. In de nacht op kwam Tidi lijnt voorbij met Push Over Boy Blues. En dit was Marillion met Kaylee. En zanger Fist die vertelt dat het nummer over zijn ex gaat. Een meisje genaamd Kay met de middelste naam Lee. En hij kan op dat moment niet voorspellen dat er inmiddels duizenden Britse meiden genaamd Kaylee rondlopen op de Britse eilanden. Maar inmiddels is hij wel gewend aan het uitdelen van de handtekeningen aan al die Kaylees. Zometeen Natasha Benningfield met Unwritten, Nu is Spendale Ballet.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 Band. Waar hij qua singles best wel wat, eh, wat successen eh, heeft gehad. Maar onder zijn eigen naam valt Norman in de categorie One Hit Wonders. Het plaatje Spirit in the Sky dat is wel veel gecoverd, maar dat is zijn enige succes geweest. Maar van de royalties leidt Norman toch wel bestaan ehm, ja, zonder optredens. Daar kan hij dus toch goed van leven van, de, van deze platen eh, en, en het album wat hij toen uitbracht. Maar helemaal weg uit de muziek is deze beste man niet.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 The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty. How can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois. hold your head up, Mason, see America lies there. The morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun. A new morning is begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. sailing to Philadelphia, a world away from the coaly time. Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler en James Taylor Sailing to Philadelphia. Een plaat uit 2000, daarvoor ook nog Milo, You and Me. En de nachtgenachte, deze nacht die komt van een plaat van Keen. Somewhere Only We Know uit 2004. De nachtgedachte is als volgt. Ik liep door een verlaten land. Ik kende de weg als mijn eigen broekzak. Ik voelde aarde onder mijn voeten, ging zitten bij de rivier. Ik voelde me compleet. Oh, die simpele dingen, waar zijn ze gebleven? Ik word ouder en ik heb iets nodig om op te vertrouwen. Dus vertel, wanneer laat je me, laat je me naar binnen? Ik word moe en heb een nieuwe start nodig. the world break yours in two. You know those lies ain't true, but when you let them get to you, being you is hard to be. I see. These days, sticks and stones sound like paradise compared to those harsh words. They'd rather cut you down than hold you, but they don't know you like I know you. If they did, I know they'd see. Yes, they would see. To me, you are heaven's finest invention by far. So much brighter. till the bitter end are gone. But I won't be just like the others. I'm gonna show you my true colors. You can't ever make me leave. No, no, I won't ever leave. To me, you are heaven's finest. just haven't seen it in a while. So go on and dream bigger dreams than this town's ever seen before. There are just two kinds of people ones who say you're just not able, and the ones who change the world. And you're gonna change the world. eyes Randy Crawford in de nacht op 1 met de Same Old Story. De Same Old Song. Daarvoor, daarvoor zat ook nog Matthew West. Amerikaanse singer-songwriter Jorde To Me. De nachtgedachte was deze nacht van Keen en Somber Only We Know. Zometeen Eliza Doolittle, Skinny Jeans. Ook El Giroux komt eraan. Maar nu eerst I've Got The Bullets. Dit is In The Middle Of The Night. so